Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Frankrijk gaat België vragen om de uitlevering van terreurverdachte Salah Abdeslam. Hij werd gistermiddag samen met vier andere verdachten opgepakt... bij de grote politieactie in de Brusselse gemeente Molenbeek. Abdeslam was niet gewapend, maar hij volgde de bevelen van de politie niet op. Daarom werd hij in zijn been geschoten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. In de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don is een Boeing 737 van Fly Dubai neergestort. Lokale media melden dat alle 62 inzittenden aan boord zijn omgekomen. Er zou iets fout zijn gegaan bij de landing. Door de zware regenval was er slecht zicht. Het vliegtuig van de prijsvechter kwam vanuit Dubai. Deborah Gravenstein is onder grote druk opgestapt als bestuurslid van de Judo-bond. Daarom keert Henry Bonnes weer terug. Die legde zijn functie als directeur topsport maandag neer omdat hij een gebrek aan vertrouwen voelde. Dat leidde tot een chaos binnen de judo-wereld waar ook NOC-NSF zich mee bemoeide. De Fabeltjeskrant komt terug in een digitale versie. In 2018 moet de kinderserie weer op de buis komen, 50 jaar nadat de televisieserie begon. Meneer de Uil, juffrouw Ooievaar en hun vriendjes in het dierenbos blijven er hetzelfde uitzien. Het is de bedoeling dat de Fabeltjeskrant net als vroeger elke dag op een vaste tijd te zien is. In de eredivisie staat Utrecht nog steeds stevig op de vijfde plek. De club won thuis met 2-1 van Excelsior. Dat kwam vroeg op voorsprong door een doelpunt van Rick Kruis. Maar Utrecht kwam terug dankzij twee treffers van de Fransman Allaire. Het weer nog overwegend bewolkt en overdag blijft het grijs. Later op de dag breekt de zon wel soms door. Blijft vrijwel overal droog bij een graad of 8 vanmiddag. Zondag nog steeds veel bewolking met mogelijk wat motregen. Ook maandag bewolkt met af en toe regen. Dit was het NOS Journaal.